Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In de Sinaï voor aardgas. Door die leiding wordt gas van Egypte naar Israël en Jordanië gepompt. Bronnen bij de Egyptische Veiligheidsdienst zeggen dat de bewakers van een pompstation werden overvallen door mannen met machinegeweren. Daarna plaatsen ze explosieven bij de pijpleiding. Het is de derde keer dit jaar dat die wordt gesaboteerd. Dat gebeurde steeds op dezelfde manier. Wie er achter de aanslagen zit is niet duidelijk. De opstandelingen in Libië hebben kolonel Gaddafi opnieuw voorgesteld om af te treden om verder bloedvergieten te voorkomen. Ze laten hem de keuze of hij daarna in Libië blijft of dat hij naar het buitenland gaat. Als hij ervoor kiest om in Libië te blijven, komt hij wel onder internationaal toezicht te staan. Het voorstel is via de VN aan Gaddafi gedaan, maar die heeft er tot nu toe niet op gereageerd. In toespraken heeft hij tot nu toe gezegd dat hij nooit voor protesten zal zwichten en dat hij aan de macht zal blijven. In een toeristisch gebied in Zuidwest-Frankrijk woedt een grote bosbrand. Bij Lacano in de buurt van Bordeaux is 300 hectare bos in vlammen opgegaan. Dat zijn zo'n 600 voetbalvelden. Het vuur was gisteren nog niet onder controle. De bosbrand begon zaterdag vlakbij een grote camping waar ook veel Nederlanders komen. Sommige toeristen die een dagje naar het strand waren geweest konden door de brand de camping niet meer bereiken omdat de wegen waren afgesloten. Ze brachten de nacht door in de openbare feestzaal van het dorp. In de buurt van Turijn zijn bij felle protesten tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn meer dan 200 gewonden gevallen. Volgens het persbureau ANSA raakten 188 politiemensen gewond en 15 actievoerders. Sommige agenten zouden er slecht aan toe zijn. De tegenstanders zeggen dat het HSL-project veel schade aan de natuur veroorzaakt. Het weer, vannacht is het 9 tot 12 graden. Overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land zonnig.